gaat de finale van de Australian Open tussen Maria Sharapova en Victoria Azarenka. finale van het toernooi in Melbourne van de Tsjechische Petra Kvitkova. De Wit-Russische Azarenka schakelde eerder op de dag de Belgische Kim Kluisters uit. Het weer, zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen. Later meer regen vanuit het westen bij een graad of 6. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Knopend Hoevelaken 7 kilometer. A1 Amersfoort Amsterdam bij Knopend Diemen 8 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoeterwouder en Dijk 3 kilometer file. En de andere kant op bij Zoeterwouder en Dijk 4. Ook 4 kilometer op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Dan op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 5 kilometer. Loopt ook vast op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook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 in store Love is the drug and I need The a dog got a hook in me. 106.9 ZFM ZFM Come on, skinny ma ma ma ma ma hell Why do I even try when you take me for granted I should know your heart, sweet. But it's not.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 ritme van Zandvoort, op 106.9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 的发。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 De storing bij ING is voorbij. Mijn ING, de mobiel applicatie en Ideal zijn weer volledig beschikbaar, zegt de bank. Er zit ook geen maximum meer op het aantal klanten dat tegelijkertijd kan inloggen. Afgelopen twee weken waren er diverse storingen waardoor de 4 miljoen klanten niet bij hun rekeningen konden komen of niet konden pin. Vooral webwinkels zijn getroffen door storingen. Volgens de brancheorganisatie kan de schade in de miljoenen euro's lopen. In Frankrijk is de voormalige directeur van borstimplantatenfabriek PIP opgepakt. Het bedrijf raakte vorig jaar in opspraak omdat de implantaten die daar werden gemaakt kunnen lekken of scheuren. Ook waren ze gevuld met een niet medisch goedgekeurde gel die mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken. Als gevolg van het schandaal moeten wereldwijd meer dan 100.000 vrouwen hun implantaten laten verwijderen. Voormalige directeur van PEP werd opgepakt in een huis in Zuid-Frankrijk. Ook de tweede man van PEP is opgepakt. Bij het treinstation in Almelo is vanochtend de eerste extra goederentrein uit Rotterdam aangekomen. De trein vervoert containers die normaal gesproken met schepen naar Twente worden gebracht. Maar die kunnen al een paar weken niet over Twente.